Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de nationale herdenking op de Dam zijn voor het stiltemoment drie demonstranten aangehouden. Een van hen, een man van 53, werd opgepakt toen hij een spandoek wilde ontvouwen. Volgens de advocaat van de demonstranten wilden de drie aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Kort na het stiltemoment in Amsterdam werd na een tip een 24-jarige man aangehouden... Volgens de politie gaf hij in een livestream op TikTok aan dat hij de orde zou gaan verstoren. In Wageningen is het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken. Dat gebeurde door een Britse en Canadese oorlogsveteraan van 99 en 101 jaar oud. Het vuur werd traditiegetrouw ontstoken bij Hotel de Wereld... waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. Vannacht brengen zo'n 2500 estafettelopers de vlam naar meer dan 100 gemeenten. Het vuur wordt onder meer aangestoken op de 14 bevrijdingsfestivals. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel van Israël... voor een staakt het vuren van zes weken in Gaza. In de Egyptische hoofdstad Cairo praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar... via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Kans heeft opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saudische nieuwszender meldt dat Hamas akkoord zou gaan met een door Egypte bemiddelde variant. Eerder gaf Hamas aan alleen akkoord te gaan als er een permanent staakt het vuren komt. De VS zou garanties hebben gegeven voor het gefaseerd invoeren van zo'n permanent staakt het vuren. In ruil daarvoor zou de terreurbeweging alle Israëlische gijzelaars laten gaan. Het weer op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden.